uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de orkaan Helene is in het zuidoosten van de VS opgelopen tot 215. Daarmee is het de dodelijkste orkaan in de VS sinds Katrina in 2005. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Een week na de orkaan zijn sommige afgelegen gebieden nog niet bereikt. Met honderden mensen is er nog geen contact geweest. Het Israëlische leger heeft inwoners van het zuidelijke gedeelte van Beirut opgeroepen het gebied te verlaten. Gisteravond meldden Libanese media al een aanval vlakbij het vliegveld. Mogelijk was het doelwit een hoge functionaris van Hezbollah... die de opvolger zou zijn van de vorige week gedode leider Nasrallah. In Libanon hebben zich ongeveer 400 mensen gemeld om door Nederland te worden gerepatrieerd, meldt minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Er wordt nu bekeken of ze aan de criteria voldoen om vandaag of morgen mee te mogen op een militaire vlucht. Van ruim 200 mensen staat dat inmiddels vast. Groot-Brittannië is van plan de Chagos-eilanden in de Indische Oceaan over te dragen aan Mauritius. Daarmee raken de Britten hun laatste overzeese gebiedsdeel in Afrika kwijt. Afgesproken is dat de luchtmachtbasis op het hoofdeiland blijft bestaan. Voor de aanleg daarvan werden de Chagos-eilanden helemaal ontvolkt. De bewoners en hun nazaten mogen in de toekomst weer terug. In Enschede zijn gisteravond zeven mensen aangehouden rond het Europa League-duel tussen Twente en Venerbatje. Voorafgaand aan de wedstrijd gingen aanhangers van beide clubs in de binnenstad met elkaar op de vuist. Zeker twee mensen raakten gewond. De wedstrijd eindigde in 1-1. Net als het Europa League-duel tussen Ajax en Slavia Praag. AZ verloor met 2-0 van Atletic Club Bilbao. Het weer. Het is koud met minima tussen 1 en 4 graden. Ook is er kans op mist. Daarna een zonnige dag.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 Het dodental van de orkaan Helene in het zuidoosten van de VS is opgelopen tot 215. Daarmee is het de dodelijkste orkaan in de VS sinds Katrina in 2005. Het Israëlische leger heeft inwoners van het zuidelijke gedeelte van Beirut opgeroepen het gebied te verlaten. Gisteravond meldden Libanese media al een aanval vlakbij het vliegveld. Mogelijk was het doelwit de opvolger van de gedode Hezbollah-leider Nasrallah. Melania Trump zegt dat vrouwen het recht op abortus hebben. Daarmee draagt ze een ander standpunt uit dan haar man Donald Trump, de republikeinse presidentskandidaat. Die vindt dat staten er zelf over moeten kunnen beslissen. Het weer, het is koud met minima tussen 1 en 4 graden. Het wordt een zonnige dag bij ongeveer 16 graden. der Blastmasters blast in der pajama. Rewind! Cutie, cutie, make sure you move your booty.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 Come on now, mama. Hey. This that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, yeah. We the blast master blasting up the drama. No. Make sure you move your booty, shake that tilly, now the city of sin.